Bij de ceremonie beloofde hij de moordenaars van Tetsu Nakamura op te sporen. Nakamura was naar het grensgebied tussen Pakistan en Afghanistan gekomen om lepra te bestrijden en werkte de laatste jaren aan irrigatieprojecten. In Afghanistan is met afschuw gereageerd op de moord. Door heel het land werden wakens gehouden en in Kabul verschenen posters met Nakamura erop. De Taliban hebben ontkend dat zij achter de aanslag zitten. Van alle financiële instellingen investeert ING het meest in steenkoolcentrales. Dat blijkt uit onderzoek van onder andere Greenpeace. ING leende de afgelopen jaren ruim 2,5 miljard euro aan bedrijven die kolencentrales bouwen. Maar zegt dat die ook actief zijn in duurzame energie. Greenpeace wil dat de politiek de financiële sector aanspreekt op de investeringen. Om de Parijse klimaatdoelen te halen moet het verbranden van steenkool in 2030 wereldwijd met bijna 80% zijn verminderd. En in Den Haag heeft de politie sinds gistermiddag 19 mensen aangehouden... voor onder meer brandstichting en openlijke geweldpleging. De jongste is 11, de oudste zijn 19. In Scheveningen werden drie jongens van 11, 12 en 13 jaar aangehouden... die met spiritus en vuurwerk bezig waren. later op de avond werden jongeren gearresteerd... die met zwaar vuurwerk vernielingen pleegden... en illegaal vuurwerk bij zich hadden. Sinds deze week is het erg onrustig in Den Haag... nadat de gemeente besloten had om geen vergunningen meer te geven... voor de vreugdevuren rond de jaarwisseling. Het weer, af en toe zon, een enkele bui en ongeveer 10 graden. Vanavond meer wind, stormachtig aan zee en buien. Morgen veel buien, soms met onweer, veel wind en het wordt een graad of 9.